Zuster, zuster, hij doet het weer. Een heel goede middag, eh, waar je op het internet in de wereldje ook bent. Ik ben blij dat je luistert naar deze nieuwe donderslag. En het allemaal weer op deze eh, daverende donderdag hier op Radio 501. Ik ben vanmiddag bij jullie van thee tot bier. En vandaag had ik ook weer een aardige showpartij met die tassen vol muziek. Het staat hier allemaal naast mijn stoel hier in Studio 11. En daar ga ik straks allemaal uitgraaien en dan komt er weer van alles en nog wat langs. Veel mooie muziek dus. Ik heb hier geen webcam, maar ik heb wel een weblog. En daar kun je van alles terugvinden over donderslag. Je gaat gewoon even naar rvd 5 de Rolling Stones bestaan deze hele maand 50 jaar en daar besteed ik deze maand ook aandacht aan. In beide uren hoor je muziek van de Rolling Stones langskomen. Ik heb vandaag ook weer nieuwe muziek en eh, dit keer van de zoon van Leonard Cohen. Dr. John heb ik ook meegenomen en nog veel en veel meer. Eh, vandaag is Theo Verriet er ook weer bij. En van eh, de week vroeg iemand aan mij, is dat niet Theo Fizet? Nee, dat is niet Theo Fizet. Theo Verriet verzorgt al bijna drie jaar lang de BlaBla blog. Om half drie komt hij iedere keer langs. En als je meer over hem wilt weten, ga dan naar www.blablablog.nl. Maar blijf wel luisteren. Ik heb eh, vandaag Rob Ricard ook weer aan de telefoon voor zijn platenkeuze. En over ongeveer 10 minuten heb ik hem alweer aan de telefoon voor zijn tip van de sluier. Blijf lekker luisteren tot bieruur. Er komt nog van alles langs. En dan gaan we nu eerst aandacht besteden aan 50 jaar Rolling Stones. Hier is Route 66. Well, if ever to my way, that's the house. looks so pretty, you'll see. Rolling Stones Route 66 uit een, lang verleden. Back to Where I Was. Dat is van Eric Hutchinson en dat is van zijn nieuwe album uit 2011. New life Eh, bel je voor de tip van de sluier. Het is weer eh, donderdagmiddag, hè? Ja. En dan nou. eh, bel ik je altijd eventjes voor jouw platenkeuze een tipje. Door een cryptische hint in de goede richting. Ah, heb je dat? Kleine gevaarlijke paardjes. Nog een keer? Kleine gevaarlijke paardjes. Weinig gevaarlijke paardjes, als ik goed versta? Kleine ja, ik... gevaarlijke paardjes. Je komt een beetje zacht door. Uh kleine gevaarlijke paardjes. Oh, paardjes. Uit Philadelphia. Het zegt mij helemaal niks hoor. Is dat, uh, die omschrijving, is dat de, eh, de titel van de song of is dat eh, van de groep? Nee, nee, van de groep. Van de groep? Ja. kleine gevaarlijke paardjes. De Little Dangerous Horses. Ja, ik doe maar een gok. Ja, doe maar een gok. Ja, dat denk ik net. Over een uur, hè? Over een uur zijn we er weer. Nou, iets meer dan een uur, half bier. En tot die tijd? En tot die tijd ga ik muziek draaien. En ik heb nu ook alweer een hele mooie klaarstaan. Welke? Heb jij wel eens gehoord van eh, Johnny Cash met de American Recordings? Uh, ja. Ja, die heeft, die heeft, die eh, heeft in de nadagen vlak voor zijn overlijden, nou ja, vlak voor zijn overlijden, maar in de jaren voor zijn overlijden, heeft hij nog allerlei nummers op de plaat gezet waar, waarvan hij vindt dat het de moeite is om het allemaal van, van mensen die hij dus weer waardeert. Nou, en, ik ben heel benieuwd. En dan heb ik hier van Johnny Cash American Recordings nummer 4. Dat is de vierde cd. Dat zijn er een eh, diverse. En ehm, van dat album, even kijken hoor, heb ik Bridge over Troubled Water. En dat is weer van Simon en Garfunkel. Nou, leuk. Oké, ik zie je straks om half bier. Hoi. When you're weary Feeling small when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found like a bridge over troubled water. I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down when you're down and out. When you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part when darkness comes and pain is all around like a bridge over troubled water. I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. met zijn American Recordings. En dit was uh, eh, Bridge Over Troubled Water van Paul Simon en Art Garfunkel. Beautiful People, Kenny O'Dell uit de jaren 60. You just gotta be one of the most beautiful people in the whole wide world. It's true, it's true, it's true, and I love you. You're so easy to make. conversation with the nobody else can please me that way. No one can say that you're a wallflower cause you always got something groovy to say. And you've just gotta be one of the most beautiful people in the whole wide world. It's true, it's true, it's true, and I love you. Talk about a girl with a sweet disposition. You ought to have a room people turn around, they know we're the happiest people today in this old town. And it's no wonder that they kinda wonder if we're not the grooviest couple around. And you've just gotta be one of the most beautiful people in the whole wide world. It's true, it's true, it's true, and I love you. just gotta be one of the most beautiful people in the whole wide world. It's true, it's true, it's true, and I love you. I do, I do, I do, I love you. you mm, just gotta be one of the most beautiful people in the whole wide world. You just gotta be. Ja, dat is een uit de jaren 60. En we hebben natuurlijk hier op Radio 5 Lijn in Donderslag ook veel nieuwe muziek. En eh, dit is ook weer zo'n gloednieuwe. Die is net uit van de week. En die is van eh, Our Lady Peace. En het eh, nummer van deze cd. En die cd heet Curve. dat nummer heet Window Seat. seats. I know I should go, but I stay. One by one we float away like accidents and castaways. I know I should go, but I stay. is, de artiest. En het nummer het Windows Seat. En ook gloednieuw. Eh, net op de markt ook, 2012. Hank Williams de derde. I'm a long gone daddy. I think that something's wrong. I am leaving now. I'm leaving now. I'm long gone, Daddy. I don't need you anyhow. I'll go find a gal that wants to treat me right. You go get yourself a man that wants to fight. I'm leaving now. I'm until I blow my top. I'm leaving now. I'm leaving now. I'm a long gone daddy. I don't need you anyhow. I remember back when you were nice and sweet. Things have changed. You'd rather fight than eat. I'm my ball and chain. I'm leaving now. I'm leaving now. I'm long gone, Daddy. I don't need you anyhow. Dat was eh, Hank Williams III. Ook gloednieuw op de markt en uit Amerika ook. Uh, het is Southern Rock, zo wordt het dan genoemd. En dit is van Warren Haynes. En die heeft eh, een prachtig mooi album gemaakt. En levert ook vandaag de donderdisc. Dit is Sick of My Shadow. sleep. 19 april 2012. Stakker. In de laatste klas van de lagere school moest ik bepalen wat ik verder wilde met mijn leven. Geen geringe opgave voor een manneke van 12. Maar ik was toen al doortastend en liet me achter op de bromfiets van een vriend van mijn broer naar de open dag van de dichtstbijzijnde LTS rijden. Lekker vanaf een stijger fluiten naar vrouwen leek me een nuttige en zinvolle invulling van de pakweg 70 jaar die ik nog voor de boeg had. De CITO-toets gooide helaas roet in het eten. Ik belandde op een kantoor waar fluiten naar vrouwen zelfs officieel strafbaar is gesteld. Op zonnige dagen baal ik daar nog steeds van, van die CITO-toets. Hoe heb ik mijn leven toen zo kunnen verpesten? Alleen maar omdat ik de beste van de klas wilde zijn. Stakker. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste dat muziek. Was de blabla blog voor vandaag. Theo Vriet heeft zijn best weer gedaan. Als je meer wilt weten over Theo Vriet, dan ga je gewoon eventjes naar www.blablablog.nl en heeft ook een Facebook site en dat onder de naam Theo Vriet of ik geloof zelfs onder blabla blog. Kijk maar eventjes op het internet, dan kom je er vast wel uit. Ik draai altijd lekkere muziek eh, na de blabla blog. Ik draai altijd twee uur lang lekkere muziek. Maar nu sta ik de dijk binnen zonder kloppen. tondenslag met Rogier van Diesveld. De straat is grijs, de gracht beneveld. Binnen hou ik het niet uit. Daar denk ik steeds aan toen die avond. Ik schrik op van elk geluid. Ik hoor een deur open en dicht gaan. Ik hoor het kraken van een tree. En al mijn hoop is op de deurknop. langzaam achteruit. En iedere dag meer vraag dan antwoord. Een nieuwe krant, een oud geluid. Ik wou dood, ik wou begraven. Met veel bloemen en bezoek. duizend stukken op de straten van de stad. Met ons hart als spiegelhoede zoek ik mijn verloren schat. Maar het lijkt tot niets. Lood om oud ijzer, welke deur ik ook probeer. zonder kloppen. En dan komen we zomaar bij eh, Paul Garrick terecht. En eh, het nummer dat heet How Long. En een heleboel mensen kennen dat nog wel. U luistert nog steeds naar Radio 5 Leen. Eh, dit is donderslag op de Radio 5 Leen Daverende Donderdag. Het is 19 maart. Nee, 19 maart, om mij nou. 19 april 2012. En het is op dit moment 14 uur 35. Nou, wat wil je nog meer? Paul Garrick natuurlijk. persuasion. Don't admit that it's possible. klassieker. En hier heb ik ook een klassieker. Dat is Someday Never Come van Creedence Clearwater Revival. the biggest fool ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. John Paul, George en Ringo, de Beatles uit Liverpool. Eh, vandaag speelden zij Act Naturally, afkomstig van het album Help uit 1965. This is Radio 501. Your number one station. Your number one station. We gaan naar onze zuidenburen en daar treffen we aan uh, eh, Jagabond. En ik heb er ooit in het Park Schouwburg gezien hier in Horen. En dit is een heel mooi nummer. Ik pak haar vast en dat wil ik jullie nu laten horen. ziet haar tranen niet meer. Ze ruikt zoet, dat is goed. Het is soms een detail dat het hem doet. Ze is knap, ze kookt goed. Ze doet de boekhouding als het moet. Ze strijkt ze dus knipt voor niks in haar. Ze heeft een kast van een huis, maar ze zit alleen in die jacuzzi. zo komen we zomaar in Canada terecht bij Leonard Cohen van zijn nieuwe cd. Die ook eh, in 2012 vorige maand eh, uitkwam. En dat nummer van deze cd, wat je nu hoort, dat heet Darkness. Dat gaat over dromen in de nacht. En wat hij daarover droomt. Oei, Leonard Cohen. I cut the darkness. I'll cut the darkness. Drinking from your cup. I said, Is this contagious? You said, Just drink it up. I've got no future. The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me, but the darkness got that too. the darkness. deze week is tot vrijdagavond 9 uur Pico Lolo met Smile. En morgenavond kiest Arwin in zijn programma On The Rocks weer een, een, nieuwe plaat voor je hoofd. En dat doet hij ook deze keer weer om 9 uur.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 Dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Kamagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Brandon zit in een rolstoel. In speeltuin Haarlerhofje kan hij gewoon zorgeloos spelen met andere kinderen, want de speeltoestellen zijn aangepast. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project en daarmee is het ook een beetje onze speeltuin. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Donderslag! Donderslag! op donderdag! hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Zo, hey, het is alweer eh, snel gegaan. Het is alweer eh, na drieën, over drieën. En nog een klein uurtje hebben we dan naar bieruur. Welkom terug allemaal. Leuk dat jullie er nog zijn. En er zullen nu ook luisteraars zijn die net inschakelen. Nou, voor jullie nog even. Je luistert naar Donderslag op deze Radio 5 Leen Daverende Donderdag. En deze donderdag duurt tot 12 uur vannacht. En ik ben er tot bieruur met nog eh, diverse rubrieken zoals de donderdisk, de polplaat, de platenkeuze van Rob Ricard, Wat eten we vandaag en de muziekagenda. En ook veel aandacht eh, voor muziek. Oh ja, en ik heb alweer een eh, nieuwe polplaat klaarstaan. Je kunt je stem weer uitbrengen en doe het dan op mijn weblog rvd 51weblognl En de plaat met de meeste stemmen draai ik dan volgende week donderslag. Ik ben dit eh, uur ook weer begonnen met de Rolling Stones. En dat allemaal in het kader van 50 jaar Rolling Stones. Je hoorde Honky Tonk Winnen. En straks gaan we weer donderen met de donderdisc. Maar eerst muziek van David Bowie, de Gene Genie. the city, strung out on lasers and slashback blazers, and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. back on. Gene Genie lives on his back. He smiles like a reptile. She love him, she love him, but just for a short while. she scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Jean Jeanette lives on his back. reason donderdisc is vandaag tot middernacht Man in Motion van Warren Haynes. En dat is van zijn nieuwste album uit 2012. kon de hele week stemmen op een plaat van de Monkeys. En jullie hebben weer gestemd. Bedankt daarvoor. De meeste stemmen zijn gegaan naar de herkenningsmelodie van de Monkeys. Here we come, walking down the street. We get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the monkeys. And people say we monkey around. But we're too busy singing. put anybody down. We go wherever we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless. There's always something new. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. Come and watch us sing we're the young generation, and we've got something to say. Oh. Any time or anywhere, just look over your shoulder. Guess who'll be standing there? Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around, but we're too busy singing put anybody down. goed nu op poll klaar op mijn weblog. Stem op de plaat die ik volgende week op donderdag 26 april moet gaan draaien. Ga naar mijn weblog rvd501.weblog.nl en breng je stem uit op één van de platen in deze poll. En dit keer kun je stemmen op een plaat van Stevie Ray Vaughan. rvd501.weblog.nl dit, dit is Radio 501. Radio muziek. Tijd voor eh, Joe Cocker. Hij heeft het over Night Calls. En Joe Cocker is eh, bekend geworden in 1969 door het Woodstock Festival in Amerika. En eh, hij zong toen het nummer We, With a Little Help from My Friends van de Beatles. Maar dit is van jaren later en het heet Night Calls. The night came started working. Made a mile of solid road as I watched. I got to thinking, you ain't never coming home. do to you. I'm here making night calls. That I'm morning thinking of the plans we made Eh, Joe Cocker op dit ogenblik ook eh, rond de 70 jaar zijn. Die gaat ook alweer een behoorlijke tijd mee en maakt nog steeds muziek en treedt nog steeds op all over the world. We gaan naar Bertolf. Die heeft voor de Wereld Draait Door Recordings op de plaat gezet. Me and My Guitar. Me and my guitar, always in the same mood. I'm mostly flesh and bone, he's mostly wood. It never does grow impatient for the changes I don't know. If you can't go to heaven, honey, I don't want to go, no, no. It's me and the key G, you can call me Uncle John. Any phone can easily see that we go back a long time, some kind of like fine to me, ain't no such a thing as a wrong time. Hops up on my knee, singing, get out, pops, it's song time. Every now and then, I'm a lonely man. It's nice to know that I've got a friend. Puts his power right in my hands to do is the best I can if I can, son. I got a bird named David. I got a dog named China. I got a birthmark on my knee, son, in the shape of mainland China. Got a somewhat southern accent, cause I come from Carolina. And if you wanna find us, we'll be walking right behind you. And I hear horns, and I hear voices, I hear strings. Seems that I was born with too many choices. So what am I gonna do? finger They certainly confuse me. Maybe if your friends roll by for coffee, I do a little bit of music in the blue. Pay no attention to the man behind the curtain. It's me and my guitar. You talk about me and my guitar. You talk about me and my guitar. You talk about me and my guitar. Bring it up, son. Dat was Bertolf. En dat kan die jongen toch ontzettend goed gitaar spelen. Ik, eh, ik krijg er een minwaardigheidscomplex van. Het gaat mij niet lukken zo te spelen zoals hij dat doet. En er dan ook nog bij zingen. Ook gloednieuw op de markt. Net uit Alabama Shakes. En eh, het album is vorige week uitgekomen. En dit nummer heet Hang Loose. Shakes Hang Loose. Een band die zomaar uit het niets zomaar verscheen. En daar grote hits met hun nummers maakt. Uh, What Another Guy van Adam Cohen. En dat is inderdaad de zoon van Leonard Cohen. Van zijn nieuwe album uit 2012. Vorige week uitgekomen. I know what you look like in the morning. Your kisses are soft and warm. I can draw you with my eyes closed. Seen you with nothing on but the radio. I know how many years of French you took. Your favorite movies, your favorite books. I know what really gets you going, glowing. I know where you go with your beautiful friends. I know taste like when the night ends. I know the kind of thing that makes you laugh, the way you tilt your head for a photograph. What other guy knows you like that? And I can name the first guy you ever kissed. I can name the perfume on your wrist. What other guy knows you like that? Oh, oh, eh. I know what you want by what you're wearing, the kind of night you're preparing. I know what your hands do when you're kissing number one and number two favorite positions. I know how your skin glistens. Listen, I know where you go with your beautiful friends. I know what you taste like when the night ends. I know the kind of thing that makes you laugh. The way you tilt your head for a photograph. Cause a guy knows you like that. I can name the first guy you ever kissed. I can name the perfume on your wrist. What other guy knows you like that? I know where you go with your beautiful friends. Yes, I know what you taste like when the night ends. I know the kind of thing that makes you laugh, the way you tilt your head for a photograph. What other guy knows you like that? name the first guy you ever kissed. I can name the perfume on your wrist. What other guy knows you like that? van Rob Het is inmiddels half vier hier op de klok in Studio 11. En dan is natuurlijk ook eh, op de klok bij jullie eh, half bier, denk ik. Tenminste in Nederland. Central European Time. En dan natuurlijk wel Daylight Saving Time, want het is zomer, eh, zomertijd. Hè? Dit even voor de mensen die in Amerika meeluisteren. Ehm, tipje van de sluier heb je gedaan. En nou wil ik dus de hele sluier. Hallo? Je wil onder de sluier kijken? Ja, ik wil die hele sluier, ik wil, ik wil ontsluieren. Eh, zeg, eh, ja. Beetje, beetje, beetje kuis houden, hè? Nou, ik kijk niet onder de rok. Ik kijk onder de sluier. De voile. We kijken door de voile heen. Door de voile. wat zien wij daar? Daar zien wij dangerous ponies. Dangerous ponies? Oh, ik zat er toch wel dichtbij dan? Hier, je zat er vlakbij. Ja. Dangerous ponies. Doe me denken aan My Little Pony van... Eh, van het kinderspeelgoed, weet je wel. Die roze ja. ponnetjes. Maar goed. Eh, ik, ik ken het eigenlijk niet. Nou, ik denk dat je het wel kent, maar... Oh. Ik kent die groep niet, maar het type soort muziek ken je vast wel. Oh, dat zal best. Maar ik, de naam van die, van die band, die heb ik wel eens horen klepelen, maar eh, ik weet nou, niet waar de klok hangt. Dancehall rock. Dat, dancehall rock, dat ken je toch? Hoe noem je dat? Dancehall rock. Dancehall rock, oh. Ja. het is zelfs positive, positive dancehall rock. Zo, nou dat klinkt goed. Het is eh, muziek uit de jaren 60, 70. Ja. Maar dan van, van 2009. Dus muziek van 60, 70, eh, wat opnieuw eh, ingespeeld is en overgebracht naar onze tijd, zeg maar. Het zijn gewoon nieuwe nummers, maar het is een beetje oude hippie-stijlachtige muziek. Ja, ja, ja. Blij ook erg. erg mm blij. Hoe, eh, hoe kom je aan deze plaat? Heb je die eh, gekocht of via circuit? Ik heb, zulke rare, ik heb zulke rare bronnen. Ja? Ja. Maar net als Peter R. de Vries jij liep in ga ik dat niet vermelden. Oh, het was niet zo dat jij in een paardenstal liep en dan kwam je dus die Dangerous Ponies tegen en je denkt, hey, die, kunnen, die kunnen wel eens een mopje muziek voor me maken. Nee, nee, nee, die sluier wordt niet opgelicht. Oh, hè? Wat jammer nou. Ehm, ja, nou, maar Lidl, eh, neem maar Lidl Dangerous Ponies. Zo was het, hè? Ja. Nou, ehm, laten we de luisteraars eh, niet langer wachten. En dan mag jij weer eventjes eh, aankondigen op de Ricard manier. Dus uh, eventjes met intro ga je dus even lekker vertellen wat het allemaal inhoudt. LP en de plaatsnaam en de, bandnaam en de, en vertrektijd en weet ik van wat allemaal. Ga je gang. Hier is Rob Ricard. En ik ga voor u aankondigen Dangerous Ponies met het nummer When You're in Town van de LP Dr. Pony Medicine Pony uit 2009. Oké, zie je volgende week weer. Dag. met een hoog jaren 60 halte toch uit 2009. De Dangerous Ponies uit eh, Philadelphia. Uh, Lucky I Guess, dat is uh, van de laatste cd van John Allen. En die draai ik speciaal voor Carla. Been need up, chewed on and spat out cold. Short changed, underpaid and oversold. Some people say I've been the victim of my own success. I can't explain it, I'm just lucky, I guess. I played the game for what it was, got hung out to dry. They threw me to the lions just for telling a lie. The way some people talk, you would have thought I could have hung for less. But don't blame me, boy, I'm just lucky, I guess. Shipwreck me and now build a boat. Throw me overboard and I swear that I'll float. There's nothing you can do to me, I haven't done it myself. I've been down in the trenches with the pimps and thieves mud till it up to my knees. I've seen things to make the laughing cavalier depressed. The way I see it, I'm just lucky, I guess. judge in this town. They never love you more than when they're sending you down. Now I'm just another number, doing time with the rest. Me and my friends, we're just lucky, I guess. I ain't gonna cry no tears anymore. There's nothing you can show me I ain't seen before. Down in the bright patch was where I was born. week's a great white hope. Been strung along and always given just enough rope. I've done what I was told, done my best to please. Now when people see me, they don't even lie speciaal voor Carla Lucky, I guess, van Sweet Defeat, zijn laatste album. Battlefield Boucher, die heeft een, nieuw album uitgebracht en dat is Indie Pop. het nummer heet 5678 eh, met een uitroepteken. Volgens mij komt ze uit Canada, maar dat weet ik niet zeker. weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> vandaag maken we spinazierollen met drie soorten kaas. Een gerecht voor vier personen met een bereidingstijd van ongeveer 15 minuten. We hebben hiervoor de oven nodig en een ingevette ovenschaal van ongeveer 20 bij 30 centimeter. En dit recept is ingestuurd door Jetty Smit uit Waalwijk. De volgende ingrediënten hebben we hiervoor nodig. 1 ui, gesnipperd. 2 zakken verse spinazie, a 300 gram elk. 1 eh, zakje verse munt van 15 gram in grove repen. 50 gram blauwaderkaas, eh, verbrokkeld. 1 pak verse lasagnebladen, 250 gram. 150 eh, gram roomkaas light of zuivelspread. 50 gram pittige kaas geraspt, 30 plus en 50 gram pijnboompitten. En natuurlijk als laatste twee eetlepels olijfolie. Dit gaan we als volgt bereiden. Verwarm als eerste de oven voor op 200 graden Celsius. Dit neemt even tijd en in die tijd kunnen we het gerecht de oven klaarmaken. Verhit de olie in een wok en fruit hierin de ui goudbruin. Voeg dan de spinazie in gedeelte toe en laat de blaadjes al omscheppend in 4 à 5 minuten slinken. Laat daarna de spinazie in de vergiet uitlekken en druk het vocht eruit. Meng hierna de spinazie in een kom met de munt en de blauwe aardekaas en breng op smaak met peper. Spreid dan de lasagnevellen uit en bestrijk ze met de roomkaas. Verdeel de spinazie erover, rol de vellen op en leg ze naast elkaar in de ingevette ovenschaal. Bestrooi de rolletjes met kaas en pijnboompitten en bak ze in het midden van de oven in 20 minuten goudbruin en gaar. Dit gerecht is ook lekker in combinatie met een tomatensalade.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 Is Radio 501. Is Radio 501. Nu, zoals elke week, muziek voor in de keuken tijdens het bereiden van de maaltijd. Melanie, Beautiful People. Beautiful people. You live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people, we share the same back door, and it isn't right never met before, but then we may never meet again. If I weren't afraid you'd laugh at me, I would run and take all of your hands in.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 I make a vow that sometime, somehow. sitting right next to you. You may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. Cause all of the beautiful people do. <laughs> And all the beautiful people too. Het is weer tijd voor Hier is de Donderslag Muziekagenda. Pak je pen en papier erbij, want we gaan weer schrijven. Eh, Lisa Henningen speelt op zondag 22 april in Paradiso Amsterdam en op maandag 23 april in Doornroosje in Nijmegen. Woensdag 11 juli treedt Alison Krauss en Union Station op in Theater Carré in Amsterdam. En straks als laatste plaat van eh, dit uur draai ik een nummer van Alison Krauss. Op maandagavond 28 mei treedt Nora Jones op in Theater Carré in Amsterdam. Op donderdag 11 oktober kun je naar een concert van Chris Isaac in Muziekgebouw in Eindhoven. Op donderdag 14 juni treedt Lou Riet op in de Heineken Musical en dat is in Amsterdam. Op 18 juli treedt Paul Simon op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hij doet dit samen met Ladysmith Black Membezo. En zij zullen het complete album Graceland spelen. En de kaartverkoop is al op 31 maart gestart. Of er nog kaarten te verkrijgen zijn, weet ik niet. Maar dan gaat het even checken op het internet. Op zondag 24 juni kun je naar een concert van Tom Petty en de Heartbreakers. Met Jonathan Wilson als speciale gast. Zij spelen in de Heineken Musical in Amsterdam. En de kaartverkoop is ook al begonnen. En dat was op 30 maart. En ik hoop dat er nog eh, plaatsen zijn. Dus ga er ook maar eventjes snel achteraan als je erheen wilt. De Cranberries komen naar Nederland en spelen op 5 november in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Dat duurt nog een tijdje, want het is nog lang geen 5 november, maar de kaartverkoop is ook op 30 maart al begonnen. De Stone Roses geven een concert op 12 juni in de Heineken Music Hall in Amsterdam. En de kaartverkoop is ook op 13 maart van start gegaan. Op maandag 30 april kun je naar een concert van Train in Paradiso Amsterdam. In de voorprogramma hoor je Matt Nathanson. En de aanvang is uh, eh, 5 uur en de zaal is om half 5 open. En de voorverkoop is ook al begonnen. Op zondag 20 eh, mei treedt Ladysmith Black Mambazo op in de Oosterpoort in Groningen. En op maandag 21 mei treden zij op in de Melkweg in Amsterdam. Ladysmith Black Mambezo is de wereldberoemde Zuid-Afrikaanse a cappella groep. En zijn onder andere bekend van het album Graceland van Paul Simon. En daar heb ik er net al over verteld dat hij ook binnenkort optreedt. Eh, samen met Ladysmith Black Beso. Eh, op zaterdag 2 eh, november kun je naar een concert van Diana Krall. En dat is in Theater Carré in Amsterdam. En op woensdag 7 november speelt Diana Krall in het Muziekgebouw in Eindhoven. De kaarten kun je onder andere bestellen via www.ticketmaster.nl. Op 7 juli 2012 speelt de Dijk in de Heineken Musical en de aanvang is 8 uur s'avonds. Tot zover deze donderslag een muziekagenda van 19 april 2012. En als je agendetips hebt voor de periode na 26 april... stuur die dan naar rogierradio En ook de kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan tijd voor de laatste plaat van donderslag. En die is van Alice Kraus, zoals ik daarnet beloofd heb. Donderslag met Rogier van Diesveld.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 Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Eh? Opgelucht? Het is weer bijna 4 uur. Donderslag aflevering 105 is straks geschiedenis. Maar je kunt hierna genieten van de programma's van mijn collega's vanuit de centrale Radio 5 Studio. En dat dan tot spookuur. Ik <laughs> ben te e-mailen 7 keer 24 uur en mijn e-mailadres is rogierradio als je naar www.radio501.nl gaat, en dat is de homepage van Radio 5 Leen, zoals je al wist. En dan eh, word je daar op de hoogte gehouden van het nieuws rond Radio 5 Leen. En het nieuws over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren. Dat kan met een reclamespot op Radio 501 of je adopteert een programma of je adverteert via onze website www.radio501.nl. Er zijn tal van mogelijkheden en heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Nou, dat waren de mededelingen. Iedereen weer bedankt eh, voor zijn en haar bijdrage. En de luisteraars allemaal bedankt voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer, dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. En er nu weer een Hork Jantje. Hork Jan liet na het eten een keiharde wind waren in één zucht alle etensluchtjes verdwenen. Heel onsmakelijk, dat wel. Dat was hem weer. I'm signing off. Aloha. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. And in the end. Ah, wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. Hey. Heren, heren, vlug. We beginnen aan de andere zijde. zo wat moeten de mensen wel denken?